van de meest mooie nummers van Gene Pitney. Something's got a hold of my heart. Och, wat een romantiek. Op deze ja, zondagmorgen. De eerste zondag alweer van december, zo vlak voor Sinterklaas. En ach, is bij jou thuis de spanning ook al hoog met de kinderen? Ja, zou dat zomaar zo zijn? Hier wel hoor. Hey, welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. En eh, we hebben lekkere muziek in de aanbieding. Dus er is alle reden om het lekker te blijven luisteren. We gaan eerst een uurtje ontspannen. En daarna iets meer tempo maken. En ja, dan komt het allemaal goed. En we hebben ook, ja dat moet ik je ook vertellen natuurlijk. Een paar heel leuke onderwerpen. Welke onderwerpen dat zijn, dat hoor je zo meteen hier in de zondagmorgen van ZVL. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. En muziek van Lee Towers. At 11 p.m. on the night of Friday, the 23rd of May, as the grandfather clock in the hall was chiming, I heard you drive away. I loved you. Frankie, are you coming home? The house and me, we're all alone. It's not the kind of life I counted. Frankie, are you ever coming home? Frankie, are you ever coming home? Frankie, must I share my bed with ghosts of love alone?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 Alweer uit 1978. De lekkerste muziek hoor je hier hè, bij ZVL. Straks een gesprek met Zanne van der Wert. Zij is oprichter en organisator van Red een Legkip. Mijn collega Herman de Bruin gaat ermee praten. En eh, waar het over gaat, dat hoor je natuurlijk straks hier in de show over ongeveer een kwartier. Bronx Style Bob, zo de man die je straks eh, hoorde met Forbidden Love. De verboden liefde. En dan eh, weer een eh, liefde against all odds. <laughs> Ja, het kan verkeren. Je hoorde een mooi van Mariah Carey hier in de show. Um, straks gaan we het dus hebben over red een kip. En eh, je zult denken bij jezelf, waarom zou je een kip redden? Ja, waarom niet eigenlijk? En het is allemaal heel kleinschalig. En ik begrijp dat ze net in Delft een nieuwe opvang hebben geopend van red en kip.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 Wat moet je met die Januskop? Daar schiet niemand iets mee op. Het is een kwestie van een knop. Zoek jezelf, zuster, vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf. De man die op zijn tenen loopt en alleen zichzelf verkoopt en nooit iets in zijn oren knoopt gaat nog eens lelijk dood. En met make-up van oor tot oor stelt zijn vrouw een ander voor. Dus hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter staat. Zoek jezelf jezelf. Wees en van in jezelf. zoek jezelf, broeders. Vind jezelf. Wees en van in jezelf.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 En we hebben onszelf gevonden. we waren uh, onszelf al niet kwijtgeraakt ook hoor trouwens. Daar gaat het eh, even niet om. Ehm, wat we wel gevonden hebben is een leuk interview met Sandra van der Wert. Oprichter van Red een Legkip. We gaan kippen redden. En waarom dan wel? Nou, je hoort er meer over in het gesprek met mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over de stichting Opvang Red een Legkip. En dat doe ik met Sandra van der Wert. Ze is oprichter en organisator van Red een Legkip. Waarom moeten wij een legkip redden? Ja, waarom? Omdat eh, kippen in de industrie een eh, best wel rot leven hebben. En ze zijn pas anderhalf als ze naar de slag gaan. Anderhalf jaar oud. En het zou heel mooi zijn als die kippen eindelijk een leven kunnen leiden zoals een kip hoort te hebben bij mensen in de tuin. Ja, want legkippen zijn anders dan kippen in de tuinen. Dat zijn een soort ja, legbatterijen zou je bijna kunnen zeggen, toch? Nou ja, legbatterij is afgeschaft in Nederland. Er zitten nog wel 4 miljoen kippen in kooien. Maar de gemiddelde kip in Nederland voor de eiproductie... die zit eh, ja, in een eh, stal zonder uh, daglicht. ze zitten met negen kippen op één vierkante meter. Dus ze hebben heel weinig bewegingsruimte. En dat zou beter moeten en beter kunnen. Ja, dat, dat zou natuurlijk veel beter kunnen en moeten. Ja, ja. Nou vangt u eh, eh, legkippen op in, eh, bij de wildopvang Haagland in Delft. En ze zitten ook op de achtergrond hoor ik. Ja, ze zitten, ik heb zelf ook een opvang. Ik zit in Amsterdam. En eh, ja, die zit, daar zitten ook kippen. We hebben in totaal eh, op dit moment 19 opvangplekken. Dus het zijn er nogal wat. Ja, en, en, eh, bij de wildopvang is het een tijdelijke opvang. Ja, ja. Maar wat voor kippen vangt u dan op? Want als zo'n bedrijf die kippen heeft, die zullen ze niet afstaan... omdat ze nog steeds eieren leggen, toch? Nee, dus ze gaan allemaal bij ieder legkippenbedrijf gaan ze na anderhalf jaar eh, ja, ze zijn er pas anderhalf jaar oud en 12 tot 14 maanden bij zo'n legkipbedrijf. En dan gaan ze al naar de slag toe, omdat ze ietsje minder eieren gaan leggen. Het is maar ietsje. En eh, de schaal wordt wat dunner en eh, de eieren worden wat groter en passen dan niet meer goed in de doosjes. <laughs> dus dat is de reden. En dan gaat zo'n stal met 40.000 kippen bijvoorbeeld in één keer wordt het, worden ze gevangen door de vangers voor de slacht. En eh, ja, wat wij doen eh, is ze vlak voordat ze naar de slacht gaan voor de slachtprijs. En dat, dat is echt eh, nauwelijks wat, want ze zijn economisch niks meer waard. Mhm. vrijkopen en we halen de achterblijvers op. Dat zijn kippen die op, ontsnapt zijn aan de vangers voor de slacht. Mhm. En de kippen die nu in Delft zitten, bij eh, de wildopvang. Mhm. Dat zijn kippen die eh, ontsnapt waren aan de vangers voor de slacht. En dat was een abnormaal grote groep, dat hebben we normaal nooit. Dus zochten we opvangplekken erbij, want we wilden niet dat die kippen gingen verhongeren in de stal. Want ze zaten daar eh, achtergelaten zonder eten en drinken. Ja, ja, dat was iemand die heel slecht of helemaal niet voor de kippen zorgde eigenlijk. Maar ze wel in, eh, in had in een in een eh, Ja, de stal was nog niet schoongemaakt. Ja ja, ja ja, Maar ja, al die kippen waar u net zegt, die worden afgedankt. Die kan je toch niet opvangen? nee, we kunnen ze niet allemaal opvangen. Want we hebben in Nederland 44 miljoen ruime ruim legkippen. Mhm. En eh, ja, nee, natuurlijk kunnen we die niet allemaal opvangen. We vangen op wat we kunnen, wat in de opvangen past. En zodra een opvang leeg is, kunnen er weer nieuwe kippen in. Ja. En het heeft natuurlijk ook te maken met eh, de, adopties die we krijgen, de aanmeldingen voor adopties. Mensen die die kippen in de tuin willen eh, hebben. Ja, ja dat kan nu, dus, ja, ja jaarlijks ja, adopteren er nu tussen de 2500 en 3000 kippen per jaar eh, ja, kunnen we eh, redden. Ik zag nog een hele mooie kreet staan. Door het redden van een dier verander je niet de hele wereld, maar wel de wereld van dat dier. Ja, dat klopt. Dat is wat jullie doen dus eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk, eh, voor ons is ieder gered leven er één. Ja. En ja, we zijn er ons van bewust dat we niet alles kunnen redden. Maar ja, zolang er zoveel kippen te redden zijn, dan zullen we voortgaan. En het allermooiste zou natuurlijk zijn als we niet meer nodig zijn. Dan, eh, ja, maar dat zie eh, ik voorlopig nog niet gebeuren. Dat eh, denk ik ook niet dat ik dat mee ga maken, helaas. nee, helaas niet. als mensen daar meer over willen weten, of kunnen ze ook doneren? Of kunnen ze ook ja, donaties zijn altijd welkom. Want als we eenmaal kippen gered hebben, dan maakt het niet uit of ze gebroken poot hebben of een gezwel aan een oog. We gaan ermee naar de dierenarts en dat kost natuurlijk handenvol geld. Maar eh, als, het, het mooiste is natuurlijk als mensen zelf een plekje in een tuin willen maken... waar kippen lekker een fijn leven kunnen hebben. En die kunnen zich aanmelden via de website www.redenlegkip.nl. Sandra en van kippen de... zijn ook hele leuke dieren, wil ik er nog even bij vermelden. ja, dat eh, hoor ik op de achtergrond, dus dat klopt wel. Ja, je kunt er heel veel leuk eh, contact mee Ze babbelen gewoon mee. Ja, ze babbelen inderdaad gewoon mee. Sandra van der Wert, oprichter en organisator van Red en Legkip. Dank voor het gesprek en heel veel succes met al het mooie werk wat u doet. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Lekker, lekker zijn, hè? Ja, <laughs> geweldig toch? Denise Emmer. Of is het MR? Ja, het zal wel MR zijn. Alouette. Hier in de zondagmorgen van ZVL. En daarvoor natuurlijk een mooie klassieker van Thunderclap Newman. Je hoorde hier in de show Something in the Air. Straks over een eh, drie kwartier of zo hebben we een reportage van Jeroen van Gent. Ja, ik raad je aan om lekker te blijven luisteren, want die reportages zijn natuurlijk altijd ontzettend leuk. Eh, welke vragen hij stelde op straat, want dat doet hij natuurlijk. Hij gaat met zijn blauwe microfoon de straat op en vraagt het winkelend publiek van alles en nog wat. Eh, wat hij eh, deze week vroeg aan u, dat hoor je straks hier bij ZVL. Give to get through to you. I'm here making night calls. degene die net uit een eh, bed komen rollen op deze zondagmorgen. Chuck Cocker en Night Calls. Nou ja, eigenlijk de dag dan, hè. De morgen, terwijl we hier alweer aan de vijfde bak koffie zijn en zo. En eh, kijken naar de klok. En dan zien we al dat het eh, aardig opschiet. Ja, het eerste uur zit al weer bijna op en... We zijn even aan het eh, puzzelen wat we het komende uur gaan draaien. Nou, dat wordt ook leuk hoor, dus blijf lekker luisteren. Maar we hebben nog wat moois hoor. Bijvoorbeeld deze van Kobe Calais. Luister mee naar The Little Things. The little things do to me taking me over. I wanna show you everything inside of me. All like a nervous heart that is crazy beating. My feet are stuck here against the pavement. I wanna break free. I wanna make it closer to your eyes. Get your attention before you pass me by. Back up, back up, take another chance. Don't you mess up, mess up. I don't wanna lose you. Wake up, wake up. This ain't just a thing that you give up, give up. Don't you say that I'd be better off, better off. Sitting by myself and wondering if I'm better off. every time you notice me, try holding me closely and saying sweet things. I don't believe that it could be. You speaking your mind and you're saying the real thing. My feet have broke free and I'm leaving. I'm not gonna stand here feeling lonely, but I don't regret it and I don't think it was just a waste of time. Back up, back up Take another chance, don't you mess up, mess up. I don't wanna lose you. Wake up, wake up. This ain't just a thing that you give up, give up. Don't you say that I'd be better off, better off. Sitting by myself and wondering if I'm better the things you do to me are taking me over. I wanna show you everything inside of me. Oh, like a nervous heart that is crazy beating. My feet are stuck here against the pavement. I wanna break free. I wanna make it closer to your eyes. Get your attention before you pass me by. Don't just leave. back up, back up. Take another chance, don't you mess up, mess up. I don't wanna lose you. Wake up, wake up. This ain't just a thing that you give up, give up. Don't you say that I'd be better off, better off. By myself than nummer van DC Lewis. Eigenlijk een soort default momentje hier in de show, Hierbij bij veel. Kijk, loop tegen 11 uur. Uh, zo meteen na 11 uur ga ik een beetje meer tempo maken. Eh, zoals ik altijd doe op de zondagmorgen. En eh, straks komt er ook een, ja, een reportage van Jeroen van Gent in de show. Dus dat komt helemaal goed. Blijf lekker luisteren. Ik ben over een paar minuten bij je terug. Ga even nieuwe koffie halen. En luister gezellig met jou mee naar de mededelingen en het nieuws van 11 uur. Tot zometeen.